In april nam het Nieuw-Zeelandse parlement een wet aan om de meeste automatische en semi-automatische wapens te verbieden. Ook werd ruim 85 miljoen euro gereserveerd om dat soort wapens over te nemen van mensen die ze voor het verbod hadden aangeschaft. Veilig Verkeer Nederland begint op sociale media een campagne tegen het gebruik van lachgas in het verkeer. Het aantal incidenten met lachgas op de weg is sterk toegenomen. Van 60 incidenten in 2016 naar 960 dit jaar. VVN gaat via Instagram, Twitter en Facebook waarschuwen voor de gevaren van lachgas. Ook zou de organisatie graag zien dat er bij rijscholen aandacht is voor de risico's. Verschillende organisaties, ook Veilig Verkeer Nederland, pleiten voor een verbod op lachgas in het verkeer. In de Griekse stad Nemea op de Peloponnesos zijn twee graftombes gevonden... die tussen de 3200 en 3400 jaar oud zijn. De tombes zijn nog volledig intact. De archeologen vonden in de graven de botten van 14 mensen. Daarnaast werden er veel juwelen aangetroffen. Het Griekse ministerie van Cultuur spreekt van een bijzondere vondst... omdat dergelijke tombes meestal zijn geplunderd... voordat ze door archeologen worden ontdekt. De graftomben stammen uit de tijd van de Myceners. Ook het beroemde gouden masker van Agamemnon komt uit die periode. Het weer vanuit het noorden trekken buien over het land... en daarbij is ook kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 21 graden. Vannacht houdt de buiigheid aan en kan er veel regen vallen. Ook morgen en de dagen erna wisselvallig met vaak buien en af en toe zon.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 Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. we zijn weer terug met het tweede uur van ZFM in de ochtend. Summer Wake Up. Dit is Michael Jackson. hele mooie lange uitvoering. Rock with you. En dan gaan we weer door tot 10 uur. Michael Jackson met een hele mooie, langere, bijzondere uitvoering. De Reflex Revision. Dat is een eh, groep uh, plaatmakers die met oude materialen van Michael aan de slag gaan... en dan nieuwe versies maken. Erg leuk. En eh, dit is het tweede uur van de Summer Wake Up hier op ZFM. En wie ben jij? I'm John Mayer and I'm ready to be a star. hier bij ZFM in de Summer Wake Up. En voor iedereen die via de stream naar ons luistert, in Zandvoort schijnt de zon. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me dat was loco. Klonk een beetje krakerig. Oude plaat, laten we het daar maar op houden. Door met een andere oude plaat. Die is nog veel ouder, maar die geeft wel dat ultieme zomergevoel. En ja, soms heb je van die platen, die, die moet je gewoon even draaien...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 Tenminste, je hoorde in het eerste uur hoorde je George Moroder al. En eh, in 1967 kocht, Motown een van de eerste tien Moog synthesizers. En dat dachten ze, dat gaan we gebruiken met een nieuwe plaat van de Supremes. En dat klonk zo. reflects the hurt. en de Supremes... en de eerste synthesizer ter wereld, de Moog. Door met een andere vrouwenband, groep, laat ik het zo noemen... en die zingen over die drie angels... Sabrina, Jill en Kelly, waar we allemaal verliefd op waren. Good morning, angels. Good morning, Charlie. Lucy Lou with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels. Come on, come on. Bring it, bring it. Uh, uh. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings.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 Child met Independent Woman. En dan is het nu drie voor half tien. En de mensen die vaker luisteren weten, rond half tien doen we altijd iets anders. En dat is die andere Charlie, Charlie Parker. Maar daar gaan we niet naar luisteren hoor. Dit is de rubriek Jazz is niet eng. En vandaag heb ik de Club Beluga voor je met It's a Beautiful Day. sleeping. I really, really, really don't wanna face the day. So many silly things to do that I can't escape. But maybe there's something else. I'd like to stay here with you. It'd be a beautiful day. under the sheets, snuggling up to you. Wanna wake you up slow, nestle into you. From out bed to heaven's gate and back again.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 Wij gaan door met Hoeve Phonic. Mad About You. Je band uit Sydney Klaas. Ik heb ze daar ooit een keer live gezien. Fantastisch, echt heel erg leuk. Noor met Happy van Pharrell Williams. En dat was Pharrell Williams met Happy. Je luistert naar een nieuw programma op ZFM, de Summer Wake Up. En er staat veel meer te gebeuren hier bij, eh, bij ZFM, hier in Zandvoort. We hebben nieuwe presentatoren, we hebben nieuwe programma's... en dat gaat vanaf september allemaal eh, de lucht in. En natuurlijk, als je suggesties hebt, of als je mee wilt doen... of als je zelf een programma wil maken... we kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Dus wil je, wil je techniek leren, wil je zelf programma maken die gewoon meedenken we in de redactie, je bent van harte, van harte welkom. Stuur dan een mail naar programmaleiding.zfmzandvoort.nl of kom gewoon een keer uh, ochtends bijvoorbeeld langs in de studio of tijdens de lunchprogramma's. En we horen dan graag van je. Wij gaan nu door met ehm, Future. En heel veel mensen zeggen, wat zou je dat nou wat doen? Want dat is de nieuwe van Madonna. En er is best wel veel te doen over Madonna. Maar ja, ze heeft hem gezongen tijdens het Songfestival. Dat klopt niet zo goed. Maar eigenlijk is het best een leuk nummer. Dus ik draai hem gewoon. Future van het nieuwe album van Madonna. Hier is die. Mambo, Pancho. Now everyone is coming to the future. Now everyone is learning from the past. Now everyone can come into the future. Now everyone that's here is gonna last. Gonna last. Now everyone is coming to the future. Now everyone is coming from the past. Now everyone can come into the future. Now everyone that's here is gonna last. You ain't woke, come get woken. Hear the broken. the signs, just free your mind. Welcome to the future, it's a culture ride. Too much pain inside, it's a override. Yeah, yeah. You've been putting too much time trying to survive. Don't like the person in your past, so you let them die. Yeah, yeah. Not everyone is coming to the future. Nope. Not everyone is learning from the past everyone can come into the future. Not everyone that's here is gonna last. Gonna last. yourself your future crucifixion on the cross. But you know that I'm a rise above it all. God. En dat was Madonna van haar laatste album Miss X, Future. Wij gaan door met een Frans liedje, Jennifer La Danse. En het is 9 uur 48. Des vampires que de ton souvenir J'ai dans Jennifer en die danst maar door. Leuk vrolijk plaatje. Wij gaan door met David Guetta. Het is hier 9 eh, uur 51. Dus nog 9 eh, minuten hier op ZFM in de ochtend Summer Wake Up. don't even have to try. No other lips can make me cry.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 Gaan we gewoon door. Het is vijf voor tien bijna. Ik draai nog eh, James Brown met People Get Up. Nou, volgens mij zijn jullie inmiddels bijna allemaal wel op. En als niet, nou, geniet er lekker van. Blijf lekker liggen. Het is eh, eh, vijf voor tien nu precies. People Get Up, James Brown. En ik ben er woensdag weer. Zonder wat meer haperingen. One, two, three, ho! uh, driving that funky soul. New York, get yourself together and drive your funky soul. Let your body pop ah, and let your feeling flow. Raise up, get yourself together and drive that funky soul. When I say Sagittarius, ah, drive that funky soul. When I say Pisces, holler and drive your funky soul. When I say Gemini.